Amber Brandsen met het NOS-journaal. De lancering van een capsule is uitgesteld tot morgen. De raket met de capsule kon eerst niet opstijgen omdat een boot dicht bij de installatie voer. Daarna speelde een technisch probleem en de wind de lancering partte. De NASA wil met de Orion-capsule een onbemande testvlucht maken. De ruimtevaartorganisatie wil vooral testen hoe het hitteschild zich houdt bij terugkeer in de dampkring. De Orion is de opvolger van de Space Shuttle. Terreurgroep Al-Qaeda dreigt om in Jemen een Amerikaanse gijzelaar te doden. In een filmpje doet de gijzelaar, fotograaf Luke Sommers, een oproep om zijn leven te redden. Een woordvoerder van Al-Qaeda roept de Amerikaanse regering in de video op om binnen drie dagen tegemoet te komen aan de eisen. Welke dat zijn wordt niet gezegd, maar volgens de woordvoerder weet Washington waar het om gaat. De woordvoerder zegt dat de Amerikanen zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de moslimwereld. Drie van de vier hoofdverdachten in het onderzoek naar jihadronselaars komen niet vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Volgens de rechter zal de maatschappij het niet begrijpen als de drie worden vrijgelaten. Ook is de vrees voor herhaling volgens de rechtbank gegrond. De vierde verdachte wordt voorlopig wel vrijgelaten. Het proces tegen de jihadverdachte staat gepland voor begin volgend jaar. De Russische Atletiekbond weerspreekt de beschuldigingen van structureel en georganiseerd dopinggebruik. De Duitse zender ARD zond gisteren een documentaire uit over het afkopen van positieve dopingtesten door onder meer medewerkers van de Russische Atletiekbond. Stuk voor stuk leugens is de reactie van de voorzitter van de bond. Ook het Russische antidopingbureau herkent zich niet in het beeld van grootschalige dopingfraude. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. Het is net iets boven het vriespunt.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 Er staat een eh, kapotte vrachtwagen daar. En op eh, de A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is afgekruist. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 2 en op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam-Krooswijk ook weer 2 kilometer.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 Na Bart van der Meer met zijn matchbox is het weer tijd voor twee uur Muziek Boulevard Live. Met rond de klok van half vijf de column van Mandy Schoorol en om half zes het weer voor het komend weekend. Maar ook lekkere muziek, afgewisseld met nieuws uit Zandvoort en omliggende gemeentes. We starten vandaag zoals gewoonlijk met de Beatles uit 1968, Maxwell's Silver Hammer. Gezongen door Paul McCartney op een album Abbey Road. Het is geschreven door McCartney, hoewel gecrediteerd aan Lennon en McCartney. Maxwell Silver Hammer is een popsong met donkere, excentrieke teksten over een man genaamd Maxwell die moorden pleegt met een hamer. Gevolgd door Needles en Pins van The Searchers. Mijn naam is Hans Wassenaar, ik wens u veel plezier. away, so he waits behind. Writing fifty times, I must van de week. Een blik, een woord, een stille wenk. Elkaar zo kennen is een waar geschenk. think I do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. wekelijkse markt op 12 december aanvang om 8 uur s morgens. Elke woensdag is er een knusse algemene warenmarkt waar u terecht kunt voor allerlei leuke producten. Vlees, vis, groenten, Vietnamese lumpia's, noten, brood, kaas, tassen, kleding en nog veel meer kunt u er allemaal vinden. Meer informatie, Centrum Zandvoort, Grote Krocht en Raadhuisplein en het is om half vijf s'avonds afgelopen. Zo naar het leukste radiostation van Nederland. en sopie en het heerlijke oliebollen. De lekkerste koek wordt nog lekkerder met een overheerlijke sopie. Warme chocolademelk met slagroom om je te warmen na het schaatsen of een overheerlijke gluwijn bij het aanschouwen van de vrolijke schaatstafrelen. Voor de allerlekkerste oliebollen van Zandvoort aan Zee moeten wij Harry Oliebol zijn. Wenspaviljoen aan Zee. Vanaf 13 december tot en met 4 januari kunt u weer wensen kwijt in het Wenspaviljoen in Zandvoort aan Zee. Wie weet komt uw wens deze keer wel uit.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 And if you did sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her. In december zijn er vanwege de feestdagen een aantal dagen waarop het gemeentehuis van Zandvoort is gesloten, of eerder sluit. Op 5 december sluiten wij om 3 uur middags. Op 19 december sluiten wij om 12 uur en op 24 december sluiten wij om 3 uur middags. Op 25 en 26 december is het gemeentehuis gesloten. Op 31 december sluit het gemeentehuis om 3 uur en op 1 en 2 januari is het gemeentehuis gesloten. turn to green. The snowbird sings a song he always sings and speaks to me of flowers that will bloom again in if I can win.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 6 jaar. Gooise Vrouwen 2, Girls Night, donderdag om 16.30 uur. De intree is 6 jaar. Gooise Vrouwen 2, donderdag tot en met dinsdag om 19.00 uur en 21.30 uur en de intree is 6 jaar. De filmclub The Homesman met Tommy Lee Jones en Hilary Swank om 19.30 uur op woensdag. Düsseldorf, Maastricht, Keulen en Zandvoort aan Zee. Want ook in de leukste badplaats van Nederland kunt u terecht voor een gezellige kerstmarkt op 14 december. Fijn inkopen doen terwijl de kinderen aan het schaatsen zijn. Winterwonderland muziek en uitgaan. De gezelligste maand van het jaar zou niet compleet zijn zonder muzikale ondersteuning.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 De, column, van, de week, Het jaar is alweer bijna omgevlogen. De gure kou doet zijn intrede. Het is donker als we opstaan en donker als we thuiskomen. Dampende wolken knijpen zich uit de schoorstenen. Grauwe lucht in de ochtendmist. Tijd voor warme chocolademelk met slagroom. En tijd voor de Goedheiligman. Nooit geweten dat Sinterklaas de naam Goed Heiligman heeft te danken aan een oude legende uit de 17e eeuw. In deze legende helpt Sint-Nicolaas drie meisjes die graag willen trouwen. Hun vader is arm en heeft geen geld om de bruidschat te betalen. Daarom wil hun vader dat de meisjes in de prostitutie gaan, zodat ze hun bruidschat kunnen betalen. Als Sinterklaas dit hoort, wil hij de meisjes helpen. De Sint staat namelijk bekend om zijn liefdadigheid. Drie keer gaat de Sint nachts erop uit om zakjes gouden munten bij de meisjes in hun slaapkamer te gooien. Zo kunnen ze toch hun bruidschat betalen. Goed heiligman betekent ook wel goed huwelijksman. Sint Nicolaas pleitte namelijk, zoals in de legende naar voren komt, voor een goed huwelijk. Hoewel deze legende een andere kwestie is en niet in oorlogsgebied getroffen... gingen mijn gedachten stilletjes wel direct even uit... naar het goede voorleefsinitiatief van Bibliotheek Zuid-Kennemerland om misbruik van meisjes in oorlogs- en conflictgebieden een halt toe te roepen. Dat door 3FM Serious Request gesponsord wordt. Pakjes, pakjes, pakjes. Daar draait dit feest echt om. Ondernemers draaien overuren deze maand. Maar leer kinderen ook over waarde, waardering en respect. Voor zichzelf en voor anderen. En dan weer een pakje openen. Want dat is toch waar Sinterklaas voor staat. Cadeautjes, gedichten, gezelligheid en pepernoten met marsepein warmtebronnen aan, een mok met verse kamillethee in de hand en gevulde amandelstaaf uit de oven die mag niet ontbreken. Onderuitgezakt in Chesterfield vertui, Ikea-bank of grillig staalwerk krukje. De tijd nemend voordat tijd jou overneemt. Fijne Sinterklaas met mooie zwarte pieten. Mandy Schorel. Woensdag 10 december kunt u bij Slender U Zandvoort de nieuwste feestcollectie bewonderen van Rosarito. Ideaal voor inspiratie voor de kerstdagen. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 5 euro per persoon bij Rosarito en Slender U Zandvoort. Meer informatie, Slender U Zandvoort, Hogeweg 56A. De aanvang is half acht avonds. then I would see. But I believed when my love came, my dreams would all come true. But I know better now, now that we're worlds apart. Now, as the teardrops start, love's just a broken heart. the teardrops start. Love's just a broken heart. Just one more broken heart. December, de kerstmaand bij Kasteel Keukenhof. Kerst op landgoed Keukenhof. Van 12 tot en met 14 december. Voor de achtste keer organiseert Kasteel Keukenhof in Lisse de kerstver. Kerst op landgoed Keukenhof van vrijdag 12 tot en met zondag 14 december, anders dan voorgaande jaren, is deze kerstver gratis toegankelijk. De locatie van de markt is de nieuwe plantage. Kom genieten van de gezellige sfeer, het open podium, de kerstmarkt, diverse kinderactiviteiten en nog veel meer. Dit jaar bevindt de Actree zich vlakbij het parkeerterrein. Vanaf het parkeerterrein steekt men over naar de entree van de Leindeweg. U loopt naar de nieuwe plantage op waar de kerstver zich bevindt. Fietsers kunnen de fietsen ook plaatsen op het parkeerterrein. Voor bezoekers die slechter been zijn en of gebruik moeten maken van een rolstoel of een rollator... is de locatie van de kerstver bereikbaar. Wel bevinden zich grindpaden en grasvelden op het terrein. Het kasteel heeft geen lift en is alleen toegankelijk via de trap. De parkeerkosten 6 euro per dag. Voor een touringcar 20 euro per dag. De openingstijden van de kerstver. Vrijdag 12 december van 11 tot 10. Zaterdag 13 december ook van 11 tot 10. En van zondag 14 december van 11 tot 6 uur middags. Er zijn maar weinig plekken te vinden waar men zich zoveel aandacht aan kerst besteedt als bij Kasteel Keukenhof in Lisse. Dit jaar heeft Kasteel Keukenhof ervoor gekozen om de hele maand december om te toveren tot kerstmaart onder de naam Kerst op Keukenhof. Naast de kerstver worden er gedurende de gehele maand ook nog meer activiteiten ontplooid die volledig in het teken van kerst staan. Zoals kerstworkshop, kerstconcerten en ook de herdertjestocht worden dit jaar georganiseerd. Als grootste attractie van het landgoed wordt uiteraard het kasteel zelf niet vergeten. En ook dit jaar volledig in kerstsfeer aangekleed met het thema Dining with the Stars van 12 tot en met 28 december. Het thema gekozen door een bijzondere samenwerking met de Hermitage in Amsterdam. De entree bij de, voor de kasteel 3 euro per persoon. Kinderen tot 4 jaar gratis. De openingstijden, kasteel Keukenhof gedurende de kerstver, van 11 tot 5. De kaartverkoop van het kasteel sluit om 4 uur s middags. e ainda non no sabes eu quero che tanto terra do meu pai quero as tuas ribeiras que estou de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estou de esos teus lares, de esos teus lares. Dit was Julio Iglesias met Un Canto Aqualitia. En we gaan door met Sailor. En het heet, ze zingen ook Sailor. in the time. 19 december gaat Serious Rescue van start. De Zandvoortse reddingbrigade zal met 16 leden zich inzetten... voor het glazen huis van 3FM Serious Request. Dit jaar staat het goede doel in het kader van het helpen van vrouwen... die in conflictgebieden slachtoffer worden van seksueel geweld. De prestatiedocht loopt van Medeblik naar Haarlem. Met twee fletten maken wij onderdeel uit van een lint van 30 boten... van reddingbrigades uit het hele land. Om geld op te halen voor het mooie doel organiseerde de Zandvoortse Reddingbrigade al op zaterdag 29 jongsleden een sponsorloop. En dit jaar kon er 1 kilometer, 5 of 10 kilometer worden gelopen of hard gelopen. Tijdens dit mooie evenement werd er 450 euro opgehaald. Wat een prachtig bedrag is om de prestatietocht van Medeblik naar Haarlem mee te starten. Uitblinker was Carla van Lent. Zij vond dit zo'n nobel doel dat zij wilde proberen met haar prothese mee te lopen. Niet alleen was het ontzettend knap wat Carla presteerde... ze haalde ook nog eens 165 euro op voor het hele goede doel.